In de Tweede Wereldoorlog was Donnie de Boeroei onder meer lid van de, het ondergrondse legioen van oud Voor zijn heldhaftige optreden in de oorlog ontving hij de hoogste militaire onderscheiding, de militaire Willemsorde. Hij vluchtte in 1941 naar Londen, waar hij samenwerkte met de verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. Later werd hij gedropt in Nederland en werd hij de langstdienende geheimagent in bezet Nederland. Donnie de Boeroei was 93 jaar oud. In Loon op Zand in Noord-Brabant zijn acht kinderen en twee volwassenen onwel geworden... door het vrijkomen van chloorgas in een zwembad in een wellnesscentrum. Drie van hen hadden braakneigingen en irritatie aan de luchtwegen. De overige zeven zijn uit voorzorg met de ambulance meegegaan. Volgens de politie zijn ze goed aanspreekbaar. Waarschijnlijk hebben ze niet veel gas ingeademd. De brandweer is in beschermende kleding het pand in Loon op Zand ingegaan... en probeert vast te stellen waardoor het chloor is vrijgekomen. Het weer vanavond en vannacht vooral aan de kust wat buien. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen bewolkt, geregeld buien met een kleine kans op onweer. Smiddags ook wat zon, het wordt hooguit 16 graden. En de dagen daarna blijft het wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A15 tussen Ridderkerk en Rozenburg. En A29 tussen Rotterdam en Dinteloord.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 Ik stop mijn hoofd voor jou in Leeuwenberg. Steek die hoepel in de fik. Ik zaag mezelf voor jou door midden. Kijk die kamelen daar, dat ben ik. Ik zeg liever ja dan nee ik zeg beter adembeek. Ik ben geen held in werkelijkheid, maar wel bij het idee. Ik zeg liever ja dan nee. Ik kom met onder paarden als een Russisch afgezant van ver voor de koude oorlog. Jou verzoeken om je hand, ik noem je oog. binnen zo. Voor je laat ons uit het raam, ik klim je toren vet naar boven. Onder het jubelen van jouw naam, ik zeg liever ja dan nee. Ik zeg beter adem Ik ben geen held in werkelijkheid. Maar wel bij het idee. U luistert voor de tweede uur naar eh, het jazzprogramma van, gepresenteerd door Fred Kroosbergen en Adam Spoor. En u hoorde net eh, Ruud van der Lubbe. Hoe is het mogelijk, Ruud van der Lubbe in het jazzprogramma. Maar hij zong de blues in liever ja dan nee. En nu heel wat anders. Ik kreeg eh, vandaag van de week kreeg ik een mailtje van, voor een verzoekje van eh, Paul en Ellen Sepp. Of ik, als ik weer eens een keer in de studio was, om Sinatra eh, te draaien. Nou heb ik eh, iets heel bijzonders. En een jaar of vier, vijf geleden was ik ook weer eens een keer hier te gast. En toen heb ik, oh, ik er ook al meegenomen. Dus toen hebben ze het waarschijnlijk gehoord. En nou, dan komt hij weer. we gaan terug naar 1974. 1974 Madison Square Garden. 20.000 mensen. Het orkest van Woody Herman. Voor een concert met Sinatra. En u hoort de aankondiging. Een hele bijzondere van de presentator Howard Kazel. Ik zeg er niks meer over. U moet echt hier naar luisteren. shipping, transportation, communications, finance, fashions, and above all, entertainment. A city that pulsates always because of the millions of people who live here, work here, visit here. And in the heart of the metropolis, the great arena, Madison Square Garden which has created and housed so many champions, and which is why tonight, from the Garden, the most enduring champion of them all, Frank Sinatra comes to the entire Western Hemisphere live with the main event, Frank Sinatra in concert. People Plus. Just people, people from all walks of life, people who are young and people who are old, here to see, here, pay homage to a man who has bridged four generations and somehow never found a gap. Hello again, everyone. I'm Howard Cosell, and I've been here so many times, and in a curious way, this event, live, with the king of entertainment carries with it the breathless excitement and anticipation of a heavyweight championship fight. Celebrities are here in profusion, one after another. Rex Harrison, Professor Higgins, if you will, Carol Channing, hello, Dolly, Paula Cronkite, Mr. Believable, and of course, the great romantic hero Robert Redford. But here, coming through the same tunnel, so many champions have walked before. adores the theater, however doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. with the rest of those broads. That's why this chick is a tramp. She loves the free, fine, wild, knock Inderdaad, in de uitzending gaan we er nog wat van draaien. Want de, de, deze cd heeft zoveel sfeer. Maar ja, ik heb ook nog een andere Amerikaanse zanger. Eh, van diezelfde generatie. Maar die waarschijnlijk heel veel mensen niet kennen. En dat is eh, de Amerikaan Johan Maurits Hartman. Eh, oftewel Johnny Hartman. En dat was van dezelfde generatie als als Frank Sinatra, maar zong vaak alleen als entertainer, maar ook in, in kleine combinaties met onder andere Dizzy Gillespie. Uh, zij, de latere vriend waar hij wel eens mee zong, dat was dan eh, niet, niet meer en niet minder dan John Coltrane. En daar heeft hij dus een, eh, een cd mee gemaakt. Het was een, een, een eigenlijk een, klank van de, van de bas, zijn stem. En eh, hij zingt eh, begeleid door Mecco Tyner, piano Jimmy Carson, Bas en Elvin Jones op drums. De compositie van Billy Strayhorn, Les Live, Johnny Hartman. Ja, dat heb je als eh, een hele goede cd in een verkeerde hoesje zit. Eh, u moet eh, Johnny Hartman van mij te goed houden. maar u hoorde Dexter Gordon in, met de prachtige lied geschreven door Charlie Chaplin. Smile. Goed, we gaan weer swingen. En dan heb ik het over Brian Ferry. Die heeft een lelijke cd uitgebracht met allemaal oude nummers. En hij doet dat zingend en swingend op voortreffelijke wijze. is cold. I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You love me with your smile so warm and your cheeks so soft. Oh. van de Ramblers in mijn handen. Die u dus, uh, eh, waar een paar nummers van, of, of één nummer van gedraaid hebben. Eh, voor, uh, voor Elven. het is een opname uit 1947. En dat moet, moet, u wel rekenen dat het ongeveer tien jaar voor... het is een nummer van Lariel Hampton. Voordat Lariel Hampton met ditzelfde nummer de hele concertgebouw in Amsterdam op stel te zetten. Maar dat deden de Ramblers al in 1947 in het Hof van Holland in, in Hilversum. U hoort Ferry Barends, een trompetist, maar eh, die zong dit nummer ook met de blauwbaardjes, zoals het uh, achtergrondkoortje hoorde. Hey Baberibop! that. tell you met, eh, van de cd Piece by Piece en het nummer Spiders Web. En we gaan van Her naar Hot. Luister naar Cheek to Cheek. vanish like a gambler's luckiest streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. I would love to go and fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. tree. op zondag met Adam Spoor en Fred Kroosberg. front in your day Seems as though your troubles disappear Like a feather in your way When somebody thinks you're wonderful Tells you with a smile so sweet What little stones you step on Just to make underneath your feet your heart still sing a song when somebody thinks you're wonderful? Love is mighty close to you. Just kwamen volledig waar. En allebei de mensen hier in de studio waren een beetje aan het eh, wegzwijmelen op deze muziek. Heerlijk was dat. Ja. Ja, en we gaan eh, even terug naar die eh, gedenkwaardige avond in... 1974 in Madison Square Garden in New York City. waar wij de, tweede uur van deze uitzending mee begonnen. We gaan even terug naar Frank Sinatra. En u hoort uh, de prachtig, prachtig nummer. En zijn eigen aankondiging, My Kind of Town. I thank you, You're most gracious. This next song is quite personal to me. And I think it is to you. I'd like to take just a, a minute or two to tell you why it's a personal song to me. It should be to you. It's a song about this great, big, wonderful, imperfect country. I say imperfect because if it were perfect, it wouldn't be any fun fix it, trying to make it work better. And we got coming up for you an arrangement, a, a, a newly revised arrangement by Nelson Riddle of an old standard that I think you're going to like. jump up and Sinatra. Ja, hij haperde wat, maar ik hoop dat u ervan genoten heeft. Wat is het volgende plaatje? Eh, ja, eh, volgens mij is dat ook Sinatra. Oh. En eh, de, de, waarop dat gaat gebeuren, weet ik niet, maar jij weet het wel. Oh, ja, dat, is nog te vroeg voor het laatste nummer natuurlijk. Maar ja, hij moest even gedraaid worden hoor, je hoort er wel. But you needn't rise. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full traveled each and every highway and more, more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did do what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, more than this, I did it Yes, there were times I guess you knew When I bit off more than I could chew I had my fill, my share of losing.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 Volgens de hoofdredacteur van Charlie Hebdo zullen de karikaturen degene chockeren die gechoqueerd willen worden. De politie heeft de veiligheidsmaatregelen rond de redactie van het tijdschrift opgevoerd. Vorig jaar november werd er in het kantoor brand gesticht nadat het weekblad de Deense Mohammed cartoons publiceerde. De Franse moslimraad roept Franse moslims op zich niet te laten provoceren. In Den Haag is zondag de verzetsman Pierre-Louis Baron Donny de Bourrouille overleden. In de Tweede Wereldoorlog was Donny de Bourrouille onder meer lid van de, het ondergrondse legioen van oud